We houden rekening mee dat er eh, twee personenauto's frontaal op elkaar zijn gebotst... Eh, hoe dat heeft kunnen gebeuren, dat, dat weten we nog niet. Daar doen we op dit moment onderzoek naar. Maar de hulpdiensten die zijn in ieder geval eh, in grote getalen uitgerukt. Er werd een traumahelikopter ingezet. Een vierde persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht. En het Groene Kruisplein is daarom afgesloten. In het noorden van Japan zijn door hevige sneeuwval 17 mensen om het leven gekomen. Bijna 100 mensen raakten gewond bij het sneeuwvrijmaken van hun dak of door vallende sneeuwmassa's. Op eerste kerstdag kwamen 20.000 huishoudens door hevige sneeuwval zonder stroom te zitten. Het trein- en vliegverkeer in het noorden van Japan werd gisteren stilgelegd, maar komt inmiddels weer op gang. De 26-jarige Nederlander, die gistermorgen vroeg in het centrum van Antwerpen... zwaar gewond uit een auto werd gezet, is buiten levensgevaar, maar hij is niet aanspreekbaar. De politie vond de man in het gezelschap van een 20-jarige landgenoot. Mogelijk waren ze eerder op een feest in Antwerpen, zegt de politie. We hebben ondertussen begrepen dat er in eh, de discotheek zelf een eh, evenement was dat georganiseerd was of werd door iemand uit, eh, uit Zeeland, uit Vlissingen zelf. De auto waar het slachtoffer uit werd gegooid werd later teruggevonden in Zeeland. In de buurt van de Oostenrijkse wintersportplaats Lech is gisteravond door zo'n 200 reddingswerkers gezocht naar slachtoffers van een lawine. Er was sprake van 10 vermiste wintersporters. Eén man werd inderdaad onder de sneeuw gevonden en is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. drie anderen waren licht gewond. De overige zes bleken te zijn ontkomen. En het weer van het westen uit stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Vanmiddag is het rustiger, dan is er wat zon en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de buitenring van de A10 Zuid staat een file bij knooppunt Amstel. 7 kilometer met een kwartier vertraging. En die file wordt veroorzaakt door een kapotte auto.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 I'll play an Ella song, we'll have a jolly time, cause it's okay. Alright. We're gonna raise a glass together, we're celebrating tonight. A great escape, a hideaway. It's so good to be back out here in Monterey. A great escape, a hideaway. What a way to end the year. It's okay. It's okay. It's alright. It's alright. Oh, we're a looking on the bright side of life. It's okay. It's okay. It's alright. It's alright. Oh, we're a looking on the bright side of life. Precious moments in my grave feels like a melody I always wanna play. All my sorrows are out of sight. As long as I got you to keep me warm at night. Caress me sweetly, don't let it fade away. I need to shimmy and shake with you in Monterey. Cause it's okay. Alright. Gonna raise the glass again. We're celebrating tonight. A great escape. that you want, that you will not forget it. Cause it don't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this. Don't get better than, better than this. Simply the best. Simply the best Simply the best. Yo, el dueño de la tela subió a Marte Y no me vení por telescopio Demasiado alto, ninguno lo copió Lo que los extraterrestres están haciendo, yo lo copio Te volviste loco, te fumas un bate diopio Tiene que respetar leyendas, son leyendas Pida perdón que su palabra que una mierda Tremendo guaremate, de tapa aguacate Dale una galleta a un general pa' que te mate ah, This shit right here Baby, this shit right here that shit that I wanna hear. It's that hit, the hit of the year. Got me living on a top, top tier. Can't stop, won't stop, no fear. Make my drink disappear. Hit the glass, go clink, clink, cheers. We about to break the la la la la. I have the ba da ba da ba ba. We gonna rompe with the nita. I swear to God, I swear to Allah esto, esto es lo mejor. Esto, esto es lo mejor. Esto, esto es lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Mira. Ah, yeah. Check it out. This is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it don't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this. Oh, yeah. This is it. Bet you won't, bet you won't. get better than, better than this. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Tu palo de fósforo mojado, tú no prendes, tu mofi no se ve ni que la rende. Un jefe de verdura por dinero no se vende, pa' tu tocar un par y tienes que esperar diciembre. Que Qué maldita olla, caliente a presión, marca royal. Yo tengo más grano con una lata de cuando le dé la Goya. Que vengan, toca el alto los de Goya. I want this and not nothing less. All that BS, but that to rest. I be living life to the fullest. That's my definition of blessed. Check it out, this is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it won't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this. Simply the best, simply the best, simply the best, simply the best, simply the best, simply the best simply the best.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 And you won't just be gone. So this me feeling open. And boy, your love's enough with words and spoken. I said, boy. jullie allemaal fijne dagen en een